Mark Visser met het NOS-journaal. Het dreigende vertrek van de Britten uit de EU remt de economische groei van Nederland. Dit jaar groeit de economie nog met 1,7 procent, volgend jaar met 1,6 procent, zegt het Centraal Planbureau. Vergeleken met de vorige voorspelling in juni is dat een paar procent lager. Naderende brexit leidt tot meer onzekerheid en heeft een negatief effect op de consumptie, de investeringen en de voor Nederland belangrijke wereldhandel. Ook de lagere gasproductie vanwege de aardbevingen in Groningen remt de groei volgend jaar af. Jeroen Bos ziekenhuis krijgt een schadevergoeding van anderhalf miljoen euro van een softwarebedrijf. Het ziekenhuis in Den Bosch liet het bedrijf Alert in 2008 een nieuw ICT-systeem invoeren. Maar volgens het ziekenhuis werkte dat bedrijf te langzaam en deed de software het niet goed. Jeroen Bos ziekenhuis stopte daarom de samenwerking. Het gerechtshof had eerder al bepaald dat dat terecht was. Nu zegt het hof ook dat het ICT-bedrijf een schadevergoeding moet betalen. De ouders van twee slachtoffers van de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi hebben presidentskandidaat Hillary Clinton aangeklaagd. Zij verwijten haar extreme nalatigheid bij het behandelen van vertrouwelijke informatie. Volgens de nabestaanden werkte Clinton als minister van Buitenlandse Zaken een aanslag in de hand door vertrouwelijke documenten te versturen via haar privé-e-mailadres. Het zou onder meer gaan om de locatie van het ambassadepersoneel. Bij de aanval kwamen vier Amerikanen om het leven, onder wie de ambassadeur in Libië. Turner Jury van Gelder wil nog niet reageren op zijn uitsluiting van de Olympische Spelen. Hij wil de gebeurtenissen in besloten kring verwerken en komt daarna met een verklaring. Volgens een persbericht van sportkoepel NOC-NSF dronk van Gelder afgelopen weekend alcohol... en kwam hij in de vroege uren terug in het Olympisch dorp. Hij had zich geplaatst voor de finale van het onderdeel ringen. De Turner werd in het verleden al eens geschorst voor cocaïnegebruik. Het weer, het wordt vandaag niet warmer dan 17 tot 19 graden.